Citydijkers met het NOS Journaal. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond acht locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De landen noemen de aanval succesvol. Ze waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen in de Rode Zee. De aanval werd gesteund door Nederland. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen dagen al acht keer doelen in Jemen aangevallen. Die kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Tijdens de onderhandelingen over gevechtspauzes of een staakt het vuur in de Gazastrook... heeft Israël voorgesteld dat hoge Hamas-leiders de Gazastrook zouden mogen verlaten. Volgens CNN zou het voorstel onder andere op tafel zijn gelegd... door het hoofd van de Israëlische geheime dienst. Een vertrek van Hamas-leiders uit de Gazastrook... zou de organisatie in de ogen van Israël kunnen verzwakken. In de Amerikaanse staat Illinois is een klopjacht aan de gang op een man die zeven mensen zou hebben doodgeschoten. De politie vond de slachtoffers in twee huizen in dezelfde straat in een buitenwijk van Chicago. Vijf lichamen werden ontdekt in de woning van de schutter zelf. De man kende volgens de politie zijn slachtoffers. Waarschijnlijk zijn ze familie van elkaar. De politie denkt dat de schutter met een auto is weggevlucht en is nog steeds naar hem op zoek. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat grenswachten prikkeldraad mogen doorknippen... bij de grens tussen Mexico en de staat Texas. Het Witte Huis wil die mogelijkheid hebben om snel bij mensen te kunnen komen die hulp nodig hebben. De gouverneur van Texas vindt het prikkeldraad juist nodig... omdat hij vindt dat de regering te weinig doet om migranten tegen te houden.